Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ondanks de gestegen werkloosheid door de coronacrisis... zijn er nog altijd beroepen waarin makkelijk werk te vinden is. Dat blijkt uit een analyse van gegevens van het UWV e door de NOS. Machinemonteurs en gespecialiseerde verpleegkundigen... hebben landelijk de grootste baankans. Volgens de UWV e is er al langere tijd behoefte aan personeel voor deze sectoren... en is dat niet veranderd door de coronacrisis. Door corona nam de vraag naar personeel wel over de hele breedte flink af. De populaire app TikTok blijft voorlopig gewoon te downloaden in Amerika. Een Amerikaanse rechter zet een streep door het downloadverbod... dat president Trump vandaag wilde laten ingaan. Trump eist dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok worden ondergebracht bij een Amerikaans bedrijf... omdat hij bang is dat gegevens van Amerikaanse gebruikers bij de Chinese overheid terechtkomen. De Chinese maker van TikTok heeft een deal gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. De deal moet nog wel worden goedgekeurd. Amsterdam en omliggende gemeenten willen 235 miljoen euro extra investeren in het openbaar vervoer in de regio. Een groot deel van het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van elektrische bussen en bijbehorende laadinfrastructuur. Over 10 jaar moet al het openbaar vervoer in de regio Amsterdam geen broeikasgassen meer uitstoten. Op dit moment is 20% van het OV daar uitstootvrij. Donald Trump heeft in het jaar dat hij tot president van de VS werd gekozen... 750 dollar aan inkomstenbelasting betaald. Dat schrijft de New York Times nadat de krant meer dan 20 jaar aan belastingaangiftes heeft bemachtigd en onderzocht. Volgens de krant heeft Trump in 10 van de laatste 15 jaar zelfs helemaal geen inkomstenbelasting betaald. Volgens de krant omdat hij veel meer geld verloor dan verdiende. Trump zelf, Trump zelf zegt dat de onthullingen niet kloppen. Hij noemt het fake nieuws. Het weer, het wordt een bewolkte dag met vooral in het oosten regen... maar ook op andere plekken kan een bui vallen.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true she's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? Ain't no doubt it's Woman like you's no good for me. You're being another. says it's like in a song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know you pretend Jealousy can make you blind.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 now that I have got you all alone, after all this talking on the phone, I should be strong. There's nothing wrong. I'll tell you this is where. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Didi na na na. Play the number counter. Play the number counter.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 I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Soaring like an angel, heaven let me think was you, but I. apologize. It's too late. Take another chance, take a fall, take a shot for you. And I need you like your heart needs a beat. That's nothing new. Yeah, yeah. I love you with the fire. like an angel. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.